1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vandaag een nieuw parlement. De verwachting is dat de partij van president Poetin en premier Medvedev nog wat groter wordt. Die heeft nu al meer dan de helft van de 450 zetels in het parlement. Verder zijn er drie partijen die Poetin steunen... die waarschijnlijk de rest van de zetels zullen binnenhalen. De oppositie heeft nu één zetel. Het is de vraag of die behouden blijft. Inwoners van Berlijn kiezen een nieuw deelstaatsparlement. Het belangrijkste thema is de woningnood in de stad. Het aantal inwoners groeit snel en daardoor is huren en kopen erg duur geworden. De coalitiepartijen SPD en CDU hebben de kiezers beloofd dat ze jaarlijks duizenden betaalbare huurwoningen zullen bijbouwen. De politie heeft een man van 26 uit Valkenswaard opgepakt... omdat hij een politiehelikopter zou hebben beschenen met een laserpen. De laatste tijd zijn er ook meldingen binnengekomen van vliegtuigen die zijn beschenen met een laserpen. De politie onderzoekt of de man daar wat mee te maken heeft. Het schijnen met een laser op vliegverkeer is verboden omdat het felle licht piloten kan verblinden. In New York zijn 29 mensen lichtgewond geraakt bij een explosie. Burgemeester de Blasio zegt dat er opzet in het spel is... maar dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een terreuraanslag gaat. De explosie was waarschijnlijk in een vuilnisbak in een drukke straat in de wijk Chelsea. Ongeveer een miljoen Europeanen zijn verwant aan de prehistorische ijsmummie Utsi. Volgens experts gaat het vooral om bewoners van afgelegen gebieden als Corsica en Sardinië, waar eeuwenlang weinig invloed van buitenaf was. Morgen is het 25 jaar geleden dat Utsi werd gevonden in het ijs in de Alpen. De toeristen die hem ontdekten dachten eerst dat hij een verongelukte skier was. Maar na onderzoek bleek het te gaan om een mummie van 5000 jaar oud. Het weer wisselend bewolkt. In het westen kan later vanmiddag een enkele bui vallen. Het wordt een graad of 21. Morgen verandert er weinig. In de ochtend vooral in het oosten zon. Later meer bewolking bij een graad of 20. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat nog file tussen Voorthuizen en Hoevelaken, 7 kilometer met 20 minuten vertraging.